Lot Lewin met het NOS Journaal. De juwelier die gisteren in België een overvaller doodschoot... is weer op vrije voeten, dat schrijft VTM Nieuws. De man was in zijn winkel overvallen. Toen de daders er op een brommer vandoor gingen, schoot hij op ze. Een van de overvallers werd dodelijk getroffen. De ander is nog voortvluchtig. De juwelier heeft tegen de politie gezegd dat hij bij de overval bedreigd was met een vuurwapen, geschopt en geslagen. Hij werd na het incident opgepakt op verdenking van doodslag, maar de onderzoeksrechter besloot later om hem onder voorwaarden weer vrij te laten. Het dodental door overstromingen in Japan is opgelopen tot zeker 65. De verwachting is dat dat aantal nog verder oploopt. Tientallen mensen worden nog vermist. Sinds donderdag heeft het zuidwesten van Japan last van zware regenval en extreem hoog water. Volgens de Japanse meteorologische dienst worden alle records verbroken. De Japanse premier Abe zegt dat het een race tegen de klok is om de vele mensen te redden die op de daken van hun huizen op hulp wachten. Honderden huizen zijn door de overstromingen verwoest, wegen en spoorverbindingen zijn weggevaagd. In de Eritrese hoofdstad Asmara hebben de leiders van Ethiopië en Eritrea elkaar voor het eerst in bijna twintig jaar de hand geschud. De ontmoeting wordt gezien als een doorbraak. Eind jaren negentig vochten beide landen een bloedige grensoorlog uit met zeker 80.000 doden. En in Deurne is een camper frontaal op een boom gebotst. Daarbij zijn de vijf inzittenden, mannen van begin twintig uit Deurne, gewond geraakt. Volgens de politie kwamen ze terug van een feest en hadden ze alle vijf gedronken. Een van hen raakte gewond aan zijn gezicht, de andere vier raakten licht gewond. Het weer, het is opnieuw een zonnige dag. Alleen in het zuidwesten een paar wolkenvelden. Het is rond de 20 graden aan de kust en 27 in het binnenland. Morgen en overmorgen koelt het iets af. Is er wat meer bewolking en misschien zelfs wat motregen.